Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De landen van de Europese Unie zijn het eens geworden over een gedeeltelijke olieboycott van Rusland. Die betreft alle Russische olie die over zee naar de EU wordt getransporteerd. Volgens voorzitter Michel van de Europese Raad gaat het om meer dan twee derde van de totale Russische olie-export naar de EU. Hij spreekt van maximale druk op Rusland om de oorlog te beëindigen. Olie door pijpleidingen valt buiten de boycott. Maar landen die zo Russische olie krijgen, zoals Hongarije, Tsjechië en Slowakije... moeten die zelf gebruiken en mogen die niet verhandelen. Wanneer de boycott ingaat is nog onduidelijk. Er moeten nog details worden uitgewerkt. Vakantiegangers hebben vanaf woensdag geen coronapas meer nodig om Italië binnen te komen. Het Italiaanse ministerie van Volksgezondheid heeft bekendgemaakt dat deze inreisbeperking wordt opgeheven. Eerder werd al bekend dat ook Duitsland vanaf 1 juni geen vaccinatie, test of herstelbewijs meer verlangt. In onder meer België, Groot-Brittannië en Griekenland gelden nu al geen inreisbeperkingen meer. Maar andere populaire vakantielanden zoals Frankrijk, Spanje, Portugal en Turkije eisen voorlopig nog wel een coronapas. Er komt een onafhankelijk onderzoek naar de chaos rond de Champions League finale afgelopen zaterdag in Parijs. De Europese voetbalbond UEFA heeft dat aangekondigd op verzoek van Liverpool. De Britse club verloor de finale van Real Madrid. Het lijkt erop dat de chaos ontstond door fraude met tickets. Honderden fans met valse kaartjes, vooral Britten, probeerden het stadion binnen te komen. Bijvoorbeeld door over hekken te klimmen. Ook lokale Franse jongeren veroorzaakten problemen. De wedstrijd begon daardoor een half uur later. Veel Britse fans met geldig toegangsbewijs stonden toen nog steeds buiten. Het weer. Vannacht is het droog. Minima tussen 5 en 8 graden.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 Zo doen we dat hier aan de zee. Wie je ook bent hier in Zandvoort, dat iedereen weet. Ja, zo raad en zo zaad het in Zandvoort. En met elkaar is het idee. Wij doen het allemaal samen. In Zandvoort en Zee.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 It's ten past eleven, I'm halfway up to heaven, but I'm stuck in reality. sounds, no signal flow. We're speaking all in code to get to the place we know. are running on my back. I'm wearing bumpy ride. Everybody's tripping, it's all insane.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 Ah, ah, hasta que el bajo te empiece a romper la cabeza. Ah, hasta que no queme la candela. Hasta que se derrita la suela. Lo que no te enseñan en la escuela es el boom shakalaka. Quiero que me agarres con las patas.